uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De nabestaanden van Carlo Heuvelman snappen niet dat Sanil B. is vrijgesproken van doodslag. Heuvelman werd drie jaar geleden op Mallorca mishandeld door een groep mannen... en een paar dagen later overleed hij. De hoofdverdachte kreeg eerder zeven jaar cel... maar in hoger beroep vindt de rechter dat er niet genoeg bewijs is voor doodslag. En dat vindt de familie niet te bevatten, zegt hun advocaat. Het kan namelijk niet zo zijn dat er iemand het leven uitgeschopt wordt... En dat daarvoor niemand verantwoordelijk is. En we willen best aannemen dat enkele verdachte niet weet wat er gebeurd is. Maar het kan niet zo zijn dat geen van de verdachten weet wat daar gebeurd is. Bij Saniel B. is er juist een last van zijn schouders gevallen, zegt zijn advocaat. Hij is opgelucht omdat hij altijd heeft gezegd... ik ben niet betrokken geweest bij de doodslag op Carlo Heuvelman. En daar heeft hij gelijk in gekregen. Ik vind het een eh, hele mooie uitspraak. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben dat had ik wel verwacht. B is wel veroordeeld voor poging tot doodslag op twee anderen. En daarvoor heeft hij 2,5 jaar cel gekregen. Veel mensen betalen te veel huur doordat het energielabel van hun huis niet klopt. 8% van die labels klopt niet. En dat kost huurders vaak tientallen of zelfs honderden euro's per maand te veel. En de minister wil er nu iets aan doen. Het gaat goed met onze economie, zegt de Nederlandse Bank in zijn jaarverslag over vorig jaar. Denk aan de krappe arbeidsmarkt en de stijgende lonen. Toch zijn er genoeg Nederlanders die dit niet hebben ervaren. Zo heeft één op de drie huishoudens geen spaarpotje. In Turkije staat op zijn kop door de moord op een straatkat. De geliefde kat Eros werd begin dit jaar doodgetrapt. De dader kreeg er 18 maanden cel voor, maar vanwege goed gedrag kwam hij eerder vrij. En daar zijn veel Turken boos over, vertelt correspondent Mitra Nazar. Istanbul als stad waar katten op handen worden gedragen... waar mensen voor straatkatten zorgen, waar iedereen katten eten geeft... van ze houdt, eh, dan is Istanbul echt meedogenloos. Hier wordt dat heel breed gedragen. Men zegt hier, kom niet aan onze katten. Ja, en bij de rechtbank zagen we honderden mensen die daarop af zijn gekomen... om gerechtigheid te vragen voor voor Eros de kat. Een dierenrechtengroep wil nu in beroep gaan en vindt dat de kattenschopper langer de gevangenis in moet. En dan nog het weer. Er komen meer wolken aan, maar het blijft de komende uren nog droog. Morgen komen er buien aan met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan nog wel een graad of 15. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits wat minder druk dan gebruikelijk op donderdag. De meeste dagelijkse files zijn zelfs wat korter dan gebruikelijk. De meeste hebben niet veel meer vertraging dan 5 tot 10 minuten. De meeste oponthoud op dit moment op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Sassenheim en Kaagdorp is het wegdek in slechte toestand.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 Uh. For the life of me, I just don't understand that. Uh. Now the whole expectation was a total disaster, yet still they contend up. Uh. That we're doing fine and that we still have the upper hand up. I think that's I'm on the rocks, baby. Self-serving no-go, there just a limit I my misery, don't want no company Ain't gonna be no sorry love me to the dance floor by the hand Give me this night in a foreign land Come on, always by good for the geese. It's always good for the gander, Irish sailor. Uh. me love you till the morning Oh, oh Sheila I want to be the only one For her uh, baby It's one, two, three I love you, baby, honestly uh, I want to da da da da Oh, oh, Sheila Sheila. Oh, oh, Sheila. Oh, oh, Sheila. Oh, baby, love me right. Let me love you till the bitter end. night. can't you let the others be? Cause with you is where I got to be. Yeah. Oh, baby, understand I want to be the You think you're pulling over on me?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 Informateur Putters adviseert de vorming van een programkabinet. Dat is zijn naam voor een extra parlementair kabinet... op basis van een beperkt akkoord op hoofdlijnen... met een zo breed mogelijke steun in de Tweede Kamer. Putters presenteerde vanmiddag zijn eindverslag... en overlegde de afgelopen tijd met PVV, VVD, NSC en BBB. De moeder van een baby die in 2006 dood werd gevonden in een vijver in Doetinchem... moet voor de rechter komen, meldt het OM. De 41-jarige vrouw wordt verdacht van kindermoord of doodslag.